Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Moskeebesturen hebben maatregelen genomen om hun gebedshuizen te beschermen. De maatregelen lopen uiteen van camerabewaking tot burgerwachten. Dat zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Aanleiding zijn de recente aanslagen met brandbommen tegen moskeegebouwen in Zweden... en de reacties daarop op een Nederlandse Facebookpagina. Er verschenen oproepen om ook in Nederland aanslagen te plegen. De Duitse regering denkt dat de eurozone een Grieks afscheid van de euro nu aan kan, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Het blad citeert anonieme regeringsfunctionarissen. Het blad schrijft dat de regering Merkel een Grieks afscheid van de eurozone als onvermijdelijk beschouwt als de partij Syriza de verkiezingen op 25 januari wint. Syriza wil andere voorwaarden afdwingen voor de leningen die Griekenland van Europa en het IMF krijgt. In de Franse havenstad Calais zijn 200 migranten met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt. Twee groepen migranten, Afghanen en Eritreërs, kregen ruzie in de rij bij de gaarkeuken. De migranten komen naar Calais in de hoop uiteindelijk als verstekeling via vrachtwagens of de veerponten naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. De afgelopen dagen is het erg koud geweest. Volgens hulporganisaties nemen de spanningen toe vanwege de kou en de geringe kans om in deze tijd naar Groot-Brittannië te komen. Darter Rimmel van Barneveld is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WK darts in Londen. In de halve finale verloor hij met 6-2 van de Engelsman Phil Taylor. Eerder vanavond verloor titelverdediger Michael van Gerwen de andere halve finale. Hij ging met 6-3 onderuit tegen de schot Anderson. Morgen is de finale van het WK darts.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 ハハハハ。 internet. www.zfmzandvoort.nl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 a blend.